Kees Groot met het NOS-journaal. De VN en het Rode Kruis hebben voor het eerst samen een vredesoproep gedaan aan de hele wereld. Zo roepen ze op om conflicten te beëindigen, internationale wetgeving te respecteren en vluchtelingen te helpen. Wereldwijd zijn zo'n 60 miljoen mensen op de vlucht geslagen voor conflicten en geweld. Dat is volgens de organisaties het hoogste aantal sinds de Tweede Wereldoorlog. In het Gelderse dorp Druten is vanavond een jongen van 11 onwel geworden en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij overleden. De jongen was buiten op straat toen hij zich ineens niet goed voelde. Volgens de politie gaat het om een niet-natuurlijke dood, maar is er geen misdrijf gepleegd. Wat er wel is gebeurd wil de politie niet zeggen. In Egypte is de tweede zwarte doos gevonden van het Russische passagiersvliegtuig dat vanochtend neerstortte in de Sinaï-woestijn. Het gaat om de doos met gesprekken uit de cockpit. De andere doos met vluchtgegevens werd eerder vandaag al gevonden. De zwarte dozen kunnen meer duidelijkheid geven over de oorzaak van de crash... waarbij alle 224 inzittenden om het leven kwamen. In Hornsterzwaag in Friesland is een drugslaboratorium ontdekt. De politie heeft drie verdachten opgepakt. In het gebouw is onder meer een vuurwapen en een voorraad MDMA gevonden. De stof waar ecstasy van wordt gemaakt. In totaal werd er voor een half miljoen euro aan grondstoffen gevonden... De politie heeft het drugslaboratorium leeggehaald. In de eredivisie zijn vanavond vier wedstrijden gespeeld. FC Groningen won in eigen huis met 2-0 van PEC Zwolle. Ajax won ruim van Rode JC. In de arena werd het 6-0 voor de Amsterdammers.